Politiechef Tom Jackson staat al onder druk sinds vorig jaar zomer... toen een ongewapende zwarte tiener werd doodgeschoten. Dat leidde tot dagenlange onlusten in de stad. Gisteren stapte de hoogste ambtenaar van Ferguson al op vanwege het rapport. Een conducteur van de NS heeft een brief in een trein verspreid over het mishandelen van collega's. Hij roept de reizigers op na te denken voor ze iets roepen bij hinder op het spoor. De brief is gericht aan u, de reiziger, en gaat rond op sociale media. De conducteur schrijft dat het hem pijn doet als hij leest over de zoveelste collega die is mishandeld. Hij vraagt de reizigers wat zij ervan zouden vinden als ze keer op keer zouden vernemen dat een vriend of familielid is afgeblaft, bespuugd, bedreigd of het ziekenhuis is ingeslagen. In Den Haag is vanavond topoverleg tussen de NS, de spoorvakbonden en leden van het kabinet over de aanpak van agressie tegen spoorpersoneel. In Istanbul en Ankara zijn rellen uitgebroken bij demonstraties om een jongen te herdenken die precies een jaar geleden overleed. Hij was zwaar gewond geraakt bij de protesten in Istanbul tegen de regering in de zomer van 2013. De Turkse politie gebruikte rubberkogels, traangas en het waterkanon om honderden betogers uiteen te jagen. Bij betogingen in Ankara werden elf mensen aangehouden. Het onderzoek naar de dood van de jongen ligt volgens de advocaat van de familie stil. Hij zegt dat de Autoriteiten weigeren de namen te geven van de politieagenten die toen dienst hadden. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Temperatuur daalt tot rond of iets onder het vriespunt. In het noordoosten en oosten kan mist ontstaan. Morgen overdag volop zon. Het wordt dan 10 tot 13 graden. Vanaf vrijdag wordt het kouder met een toenemende oostenwind.